is Born, Lady Gaga. Always remember us this way was dat bij 538. Floris hier om deze nacht met je te vieren. Fijn dat je er lekker bij bent. Zorg dat je veilig blijft als je de weg op gaat. Het gaat sneeuwen, het wordt koud, dus wees alsjeblieft voorzichtig. 538 is lekker bij je. hey, misschien ben jij, net als ik, een nagelbijter. Als je het niet bent, oké, je vast wel iemand. Ik las een bericht over of het nou goed is om je nagels door te slikken. Het antwoord hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. De Wegenwacht adviseert automobilisten een goede jas mee te nemen vanwege het winterweer. Ook een opgeladen telefoon is handig. Maak voor vertrek de hele auto sneeuwvrij, want als dat van het dak op je vooruit valt, dan zie je ineens niks meer. En eenmaal onderweg moet je genoeg afstand houden, zeggen ze bij de ANWB. Het treinverkeer blijft ontregeld. Er rijden geen treinen rond Amsterdam. De NS verwacht dat de problemen rond twee uur zijn opgelost. Alleen tussen Schiphol en Lelystad rijden nog wat treinen. De hinder begon eerder al door een IT-storing en houdt door het winterse weer de hele dag aan. Het lukt jonge starters beter om een huis te kopen. Volgens de hypotheker komt dat vooral omdat er nu meer goedkopere woningen te koop staan en starters meer te besteden hebben. Het aantal hypotheekaanvragen van mensen tot 25 jaar is met maar liefst 170% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En Venezuela laat zich niet besturen door een buitenlandse partij. Dat zegt interim-president Rodriguez in een tv-toespraak na de arrestatie van haar voorganger Maduro door Amerika. Rodriguez noemt die actie een schending van het internationaal recht. Maduro werd afgelopen weekend door de Amerikaanse troepen meegenomen voor drugshandel is bewolkt en vanuit het westen sneeuw. Later op de meeste plekken code oranje, behalve in de Wadden en in Limburg. En meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Situatie op het eh, glibberige wegdek dan 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, geniet nog even van, want het is... Uh, rustig. Ja, het is nu nog rustig, geen vertragingen, wel één controle op snelheid gemeld... en wel de A22 Velsen in de richting Beverwijk, even remmen bij 11.8. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Floris Molenaar. Is nagelbijten slecht voor je? Dat hoor je naar Alan Walker en eerst Harry Styles. Dit is Adore You. Radio 538. 1908, Alan Walker, Heartbreak Melody. Och, eh, ben jij er een? Ben jij een, uh, ben jij een nagelbijter? Dat is heel erg. Ik, heb het, ik ben er wel een, hoor. Ik eh, echt al van kinds af aan. Ik eet al mijn nagels van mijn vingers af. Niet heel erg. Niet dat, dat, er, dat er niks meer van over is, maar wel, wel kort, zeg maar. Ik heb niet geen lange nagels. Ik heb wel eens van het spul erop gedaan. Dat ken je misschien wel. Van het, volgens mij dat Bite heet het volgens mij. Dat van dat bittere spul uh, dat zou er dan voor moeten zorgen dat je, ja, dat elke keer als je op je nagels bijt, dat het heel bitter is. Dus dat je, ja, dat, dat je daardoor zou mee ermee gaan stoppen. Heb ik niet lang volgehouden. Het is niet anders. Het is niet anders. Uh, mocht je dit ook hebben, dan vind je het misschien wel interessant. Ik las een onderzoek vandaag. Het is onderzocht. Het is niet erg om je nagels door te slikken. Daar heb je misschien nog nooit over nagedacht. Maar dat, daar kun je ook direct weer loslaten. Het is niet schadelijk. Er waren namelijk nog wel eens wat twijfels over... Eh, over of het bijvoorbeeld slecht is voor je ingewanden. Geen enkel probleem dus. Dus dat is toch zo'n rustgevend gevoel zo midden in de nacht. Vind je niet dat je gewoon lekker je nagels door kan slikken? Ik heb trouwens tijdens de feestdagen wel... Eh, te veel eten doorgeslikt. Dat is volgens mijn weegschaal ook heel schadelijk. Trouwens. Dat dan weer wel. Number bij 538, de Midnight Eats. Ik ben Floris. Shakira hoor je zo meteen naar Alex Borg. They say the holy water's watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. at you, you're taking me out so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we've no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna speak Spanish.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 yeah. Wij betalen je rekening! Hoppa. Dankjewel! 538 betaalt jouw rekening! Hey, wauw, geweldig, dankjewel! Stuur je bonnetje in via 538.nl voor een nieuwe ronde hier met je rekening. Taylor Swift. Opalite. Favorite. I had a bad habit of missing lovers' hit van deze week.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 Dit is Love Me Not. never gonna David, Now Rogers, Talk To Me. Bij 538 midden in de nacht. Floris hier om eh, deze glibberige, koude, winterse, sneeuwachtige nacht met je te vieren. Fijn dat je er lekker bij bent vannacht. Ja, eh, je eh, hebt dat ongetwijfeld meegekregen als je ergens in de afgelopen drie dagen naar buiten hebt gekeken. Maar er is nog wat eens een pakje sneeuw gevallen. Sterker nog, vandaag gaat er ook weer een, eh, een flinke, flinke lading vallen in Nederland. Eh, dat je het maar even weet, code oranje. Als je niet de deur uit hoeft, volgens mij is het echt beter om, om gewoon niet te gaan. Harde storm, veel sneeuw, het wordt, het wordt hommeles. Maar misschien herken je dit wel. Ik word er wel heel erg blij van, van die sneeuw. Ik liep, liep door, de, door de stad met mijn vriendin ja, ik word al gewoon heel blij van al die, al die, die idyllische beelden in, de, in, de, in de stad. Met allemaal dikke pakken sneeuw die je overal ziet. De lampjes die ineens, die ineens anders, anders branden dan je, dan je gewend was. Maar ik las dus een onderzoek eh, mensen worden over het algemeen dus heel erg blij van sneeuw. Dat heeft volgens een psycholoog te maken met eh, ja, de belangrijke symboliek. Het staat namelijk voor maagdelijkheid. Het staat voor reinheid. En het staat voor een blanco canvas. Oh, het is de hele mond vol. Het komt er eigenlijk op neer. Eh, het, het, is een soort van gevoel van reset en rust. Maar ik liep dus met mijn vriendin door de stad helemaal verwonderd rond. Maar mijn vriendin had het totaal tegenovergestelde. Die dacht, nou, ik, die zag eigenlijk alleen maar nadelen. Die, die <laughs> vond het eigenlijk vreselijk. Nu dacht ik, laten wij nu zo midden in de nacht, nu jij en ik wakker zijn... eventjes de pijlstok in de sneeuw steken en eventjes peilen... hoe hangt de nacht van 538 achterbij. Willen wij sneeuw of willen wij geen sneeuw? Pak de app van 538 er even bij en geef het dan maar door wat het voor jou is. Sneeuw of geen sneeuw? Nou, eens eventjes een klein bevolkingsonderzoekje zo midden in de nacht.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 Het is een eh, koude winterse nacht, koude oranje opkomst. En eh, de eerste sneeuwvlokken zijn al gevallen in Nederland. Maar ik las een onderzoek dat eh, ja, Nederlanders zijn eigenlijk over het algemeen heel, heel blij. Die worden heel blij van sneeuw. Dat komt omdat het... Nou, volgens een psycholoog, die, die zoeken altijd natuurlijk daar wat, wat, wat mooie omwegen om het mooi te omschrijven. Maar het heeft te maken met sneeuw staat voor maagdelijkheid, voor reinheid en voor een blanco canvas. Eigenlijk staat het voor een, eh, voor een nieuw begin zeker in een periode die eindeloos lijkt te duren, is het wel eens een frisse opsteker. Nou, ik heb dat ook. Ik vind die sneeuw eigenlijk al wel, wel, wel, geschattig en wel gezellig. Wel, eh, het geeft altijd wel een leuk beeld. Liep ik met mijn vriendin door de stad van de week. Die, had, die zat daar, dit was, ja, we waren een soort eh, wandelende batterij. Ik was plus, maar zij was heel erg min. Dat was echt, zij vindt het vreselijk. Want toen dacht ik, laten we zo midden in de nacht eens eventjes kijken... hoe de vlag erbij hangt, hoe de pijlstok in de sneeuw eh, staat. Willen we sneeuw of willen we geen sneeuw? Uh, eens even kijken ook al binnen zien komen hoor. In eh, de app van 538. Daar geef ik dan maar door. Gewoon sneeuw of geen sneeuw. Ik zie eh, Herman, geen sneeuw. Teringzooi zegt hij. <laughs> Timo die zegt... Geen sneeuw heeft uh, drie nadelen. Als het valt, dat is één. als het er ligt, dat is twee. En als het weggaat, dat is drie. Goed, goed gevonden, goed gevonden. Koos vanuit Noord-Alberta. Ik zeg na nou, ongeveer 85 centimeter sneeuw en min 35 graden hebben we wel even genoeg. Ja, dat ik. Dat kan ik me wel ergens voorstellen, ja. Enrico, pleur alsjeblieft op met die grafsneeuw. Ik haat de wintermaanden. Verlang naar minimaal 20 graden en zonne. Dat gaat nog even duren, Enrico. Het spijt me zeer. Even kijken. Karin die zegt, van mij betreft geen sneeuw. Kan niet wachten tot het lente is. Kevin die zegt nog, sneeuw! Dat is een, van de, een van de enige volgens mij. Georgie zegt nog geen sneeuw. Diana, geen sneeuw. Leuk plaatje, maar de ellende die je daarvan, over, die, die je ondervindt, dat is om te janken. Ja, dat is ook gewoon zo. Even kijken, ik heb eh, Jerry aan de lijn. goedemorgen. Goedemorgen. Sneeuw of geen sneeuw? Eh, geen sneeuw. Geen sneeuw? Verklaar je nader. Ah, de sneeuw aan zich heeft op zich weinig moeite mee, maar het is weer de gladheid. De gladheid? Ja, want jij bent, eh, jij bent vrachtwagenchauffeur, hè? Klopt. Ja, dat is, eh, dan is het uh, doffe ellende, kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en, eh, maar, maar waar, waar rij je momenteel? Ja, op dit moment uh, op de in Apeldoorn. Oké, en is het al begonnen? Uh, net had ik al uh, licht deel, maar hier is het weer droog. Oké, maar je, had wel, je hebt de eerste paar, paar vlokjes al zien vallen voor, voor deze woensdag. ja. Nou, dat is, dat is dan een, een droevige nacht voor je, volgens mij. Nou, ik ben een paar minuten klaar, dus... Eh. Oh, dat scheelt. Kun je rustig in je mand in. Heb je eh, geen last van de sneeuw. Heel goed, heel goed. Eh, nou, sterkte dan met die sneeuw vandaag. Ja, dankjewel. Jerry, hoi hoi. Hoi. Hoi. Ja, ik zie nog een berichtje van Theo binnenkomen die zegt... Zoveel mogelijk sneeuw. Groeten Theo. Kijk, ik heb Kevin aan de telefoon. Hey. Hey. Nou, jij stuurde een appje, daar zat geen woord Chinees bij, hè? Nee, dat klopt. Ik ben niet van de sneeuw. Je bent niet van de sneeuw? Nee, ik ben niet van de sneeuw. Hè, maar maar zonnetje. Ja, jij zegt heb je pleur op met je sneeuw. Mensen die graag sneeuw willen, die gaan maar lekker naar Oostenrijk. Doe mij maar 25 graden zonnetje. Nou, precies dat. Maar, maar, eh, maar, heb, je echt, eh, heb je echt, als je dan naar buiten gaat en je ziet die sneeuw... dat, dat, je, dat, zeg maar, dat je nekharen overeind gaan staan? Nee, maar sneeuw, eh, je kan niet in je auto, je moet die auto sneeuw vrijmaken. je plut op je muil en die gladheid. <laughs> nee, ik heb het er allemaal niet zo van. Hoe, hoe vaak is het al misgegaan bij je de afgelopen dagen dan? Nou, ik woon zelf in een klein dorpje in Zeeland, maar eh, ja, de dorpsweggetjes worden minder goed gestrooid als de hoofdwegen, zeg maar. Oh, ja, dus dat zijn die kleine, dat kleine, die kleine straatjes, die, die zijn eigenlijk een soort van ijsbaan in combinatie met sneeuw. Wel, precies, van de lekker gladde klinkertjes en zo, je kent het wel. Maar ben je ook op je mail gegaan al, of, of dat niet? Nee, dit jaar valt het nog mee. Valt nog mee. Ja, hopelijk valt het, eh, eh, niet, ja, valt het inderdaad mee en valt het niet op jou, eh, <laughs> zeg maar, val jij niet onderuit. Maar ehm, ik wens je dan heel veel sterkte de, <laughs> de komende dagen, want het is een hommeles wat dat betreft. Ja, dat is niet mijn weer helaas, maar komt kom wel weer een keer. Doe voorzichtig en blijf binnen.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 Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it Take a sip, sign a check.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 Told you so. All night, been looking on my life, trying to find something new.